Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Over 20 jaar mogen er geen dieselvrachtwagens en bussen meer worden verkocht. Vanaf dan mogen er alleen nog maar elektrische modellen de fabriek uitrollen of wagens op waterstof. Dat hebben 11 landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow. Het plan kwam van onze eigen regering, dus de staatssecretaris is trots. We nemen als Nederland vandaag het initiatief om ook eh, te zorgen dat we met een hele groep landen ook zeggen... laten we nou vanaf 2040 alleen nog maar vrachtwagens op de markt laten komen... die gewoon geen uitstoot hebben. Elektrische vrachtwagens, eh, de technologie gaat hartstikke snel. Dus eh, daar zijn we vandaag mee aan de slag. Hij komt binnenkort met subsidies om transportbedrijven op weg te helpen. Als we niet snel beginnen met corona-boosterprikken... is de kans groot dat het binnenkort code zwart is op veel IC-afdelingen. Dat betekent dat er meer patiënten zijn dan bedden. Volgens deze Amsterdamse IC-arts komt dat niet alleen door de besmettingen. Ik ben niet alleen bezorgd over de cijfers... maar ook wat we de afgelopen tijd zien met een hoog eh, ziekteverzuim... met mm. verminderde capaciteit en veel patiënten die op wachtlijsten staan. Ook IC-baas Diederik Gommers maakt zich zorgen. Volgens hem gaat de stijging van patiënten in het ziekenhuis harder... dan volgens de berekeningen van het RIVM. Een man in Papendrecht is gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij na een aanval probeerde te vluchten. Hij was neergestoken op de derde verdieping van een galerijflat en sprong van het balkon naar beneden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog steeds spoorloos. Een tientallen speelgoedwinkels door het hele land hebben de beveiliging flink opgeschroefd. Laserstralen aan de ramen, bewegingssensoren, beveiligde deuren, beveiligde ramen en eh, een paar eh, grote honden. Het heeft te maken met een nieuwe set Pokémon-kaarten die vrijdag uitkomt. Die dingen zijn rete populair en zeldzame exemplaren zijn soms tonnen waard. En dus is deze winkeleigenaar extra voorzichtig. Alle kaarten boven een bepaalde waarde hebben we foto's van. Als klanten ze willen kopen, dan is het op foto. Als ze dan echt interesse hebben, dan gaan we de kaarten halen uit de kluis. Dan kunnen we zo ter plaatse afspreken. Verschillende winkels hebben al te maken gehad met inbraken of overvallen vanwege de kaarten. Het weer, nou woon je in het zuidoosten, dan krijg je de zon te zien. De rest van het land heeft last van wolken. In het noorden valt er ook wat regen uit. En het wordt een graad of 11.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 So it's long. Something that you can't deny, cause I feel. The more I feel, the more I make you believe. And nothing yet, I got some more on my sleeve. So be warned, cause this song shit ain't wrong, feel my fall.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 van ZFM. And for love's sake, each mistake, oh, you forgave. And soon both of us learn to trust, not run away. It was no time to play. We build it up and build it up. Sala. man Love was so new.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 Dat hebben elf landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow. Het is een initiatief van Nederland. In Papendrecht in Zuid-Holland is een man gisteravond neergestoken in een flat. Het slachtoffer sprong daarna van de derde verdieping om te ontsnappen. Hij ligt in het ziekenhuis. Er is nog niemand aangehouden voor het steekincident. Het gaat opnieuw langer duren voordat er weer mensen op de maan staan. NASA heeft de plannen met zeker een jaar uitgesteld. De maanlanding wordt nu op zijn vroegst 2025 vanwege juridisch gesteggel over de maanlander die nog moet worden gebouwd.